Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS 3. Er gaat een nieuw soort virus rond. Geen coronavariant, maar het RS-virus. Dat is een verkoudheidsvirus dat gevaarlijk kan zijn voor jonge kinderen. Normaal gesproken komt het alleen in de winter voor, maar dat is dit keer niet gebeurd. We hielden anderhalve meter afstand en zo is er geen immuniteit opgebouwd, vertelt deze arts. Dat er wat bescherming is in de samenleving. Mensen hebben het virus doorgemaakt en zijn daardoor beschermd. En nu grijpt het virus de kans omdat niemand die bescherming in de samenleving heeft na zo'n lange stille periode. Jonge kinderen kunnen door het virus benauwd worden, een longontsteking krijgen en zelfs op de IC terechtkomen. Siewert van Liende stort het geld van de mondkapjesdeal terug. Dat zeggen vrijwilligers van stichting Hulptroepen Alliantie. Ze hielpen gratis mee aan de deal van Siewert en zijn twee zakenpartners... omdat ze dachten dat het voor een liefdadigheidsactie was. Maar de drie harkten 28 miljoen binnen, terwijl ze eerder zeiden dat ze er niks aan zouden verdienen. Het moederbedrijf van Pornhub wordt in Amerika voor de rechter gesleept. Het heeft te maken met video's die op de site staan waarop onvrijwillige seks te zien is en waar het bedrijf dus geld aan verdient. De aanklagers willen schadevergoedingen en eisen dat het bedrijf strenger controleert op de video's die online staan. Pornhub zelf zegt tegen CNN dat ze de aanklacht onderzoeken. In Nederland zijn er meer dan 400 sushi-restaurants. Bijna drie keer zoveel als tien jaar geleden. Die enorme groei lijkt inmiddels voorbij, maar niet overal. In Overijssel zijn nog maar 17 restaurants en nummer 18 en 19 zijn in de maak. Zolang niet allemaal Japanse familiebedrijven, merkte verslaggever Nick Wouters. Goedemorgen, Ohio, zeggen ze in Japan. Hallo, goeiedag. Spreekt u een beetje Japans? Nee, weinig. Maar u gaat wel in de eh, sushi stappen. Ja, klopt. Laten we een keer wat anders doen in deze moeilijke tijd. Overijssel is trouwens niet de provincie met de minste sushi-tenten. Dat is Zeeland. Daar zijn er maar zeven. Heb ik het weer nog voor je. De zon breekt door. Het is broeierig warm. 23 tot 31 graden. Later vanmiddag trekt er zware onweer over. Lokaal kan er ook hagel vallen.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 De coach van de Nederlandse turnploeg, Vincent Wevers... mag toch naar de Olympische Spelen in Tokio, zegt de rechter. De turnbond wilde hem thuis houden vanwege een onderzoek... naar grensoverschrijdend gedrag. Het bedrijf achter porno-site Pornhub wordt aangeklaagd vanwege seksuele uitbuiting.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 She said, I got it. maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben mijn stuk tv, dus alle drankjes staan ik koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, wij gaan voor Ja, wij gaan het halen, we worden kampioen.